spoedige start. Levi van Eck met het NOS. In de Amerikaanse staat Alabama is de senaatsverkiezing gewonnen... door de democratische kandidaat Doug Jones. Die versloeg in de zuidelijke conservatieve staat de republikein Roy Moore... die in opspraak was geraakt door de verschillende aantijgingen over seksueel misbruik. Een paar weken geleden werd hij door een vrouw beschuldigd van aanranding, 35 jaar geleden. Daarna kwamen meer vrouwen met beschuldigingen aan zijn adres. Desondanks bleef president Trump hem steunen... De winst van Jones betekent nu een gevoelige nederlaag voor Trump en de Republikeinen. In de Senaat is de Republikeinse meerderheid nu nog krapper geworden, 51 van de 100 zetels. De politie zoekt een man die vanuit Noord-Limburg pakketten stuurt met levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Er zijn al meer dan 60 pakketten in beslag genomen op verschillende plekken. Het vuurwerk is niet alleen gevaarlijk als het wordt afgestoken, maar kan ook in het pakket afgaan, zegt de politie. Mensen die ongevraagd vuurwerk thuis krijgen wordt gevraagd dat te melden. Een zakenman uit Roermond heeft de afgelopen jaren miljoenen euro's aan contanten naar de Antillen gesmokkeld, verstopt in kiprollades. In 2014 werd op Aruba 4,5 miljoen euro aan bankbiljetten gevonden in een lading bevroren rollades. En in 2015 nog eens 2,8 miljoen, zegt justitie. Het zou gaan om geld van illegale praktijken. De zakenman stond gisteren voor de rechter en zei dat hij spijt had van de geldsmokkel. De Franse president Macron heeft wereldleiders en topmensen uit het bedrijfsleven opgeroepen de strijd tegen de opwarming van de aarde te versnellen. Hij is bezorgd dat het doel om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd onder de 2 graden Celsius te houden niet gehaald gaat worden. Op hun top in Parijs deden de meeste landen en grote beleggers opnieuw toezeggingen over extra inspanningen voor de overgang naar een duurzame economie. Het weer door sneeuwresten en bevriezingen van natte weggedeelten kan het glad zijn. In de ochtend neemt de bewolking toe en gaat het regenen.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 this would be over now. But I know that I still need you here. You say wenst jullie allemaal fijne dagen en een